cap trunk. Give me the bomb so I can blow off the song. MTV, the comedy man, position aka man. Terrorizing the vision to listen. I'm hard like stones, the hell with Shannon. The cannon, I'm shooting fat low for Armageddon.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 De trein vertrok vrijdag vanuit Frankrijk. In Caen werd het transport opgehouden omdat betogers zich aan het spoor hadden vastgeketend. Ook in Duitsland blokkeerde een groep actievoerders het spoor. Het transport komt naar verwachting in de ochtend aan in Gorleben. Betogers hebben aangekondigd dat ze dan weer gaan demonstreren. Drie Amerikaanse jongens die twee jaar geleden waren ontvoerd... zijn volgens verschillende Amerikaanse media gevonden in Nederland. De jongens zijn nu 11 tot 14 jaar oud. Twee van hen zijn broers en de derde is hun neefje. Ze werden ontvoerd in Californië door hun vaders, die broers van elkaar zijn. De twee mannen zijn volgens de Amerikaanse FBI in Den Haag gearresteerd en zitten nu vast. Hoe de Nederlandse politie daarbij betrokken was, is nog onduidelijk. De drie jongens zitten nu in een opvanghuis. Hun moeders zouden intussen al naar Nederland zijn gevlogen om ze op te halen. De cholera-uitbraak in Haiti heeft tot nu toe aan meer dan 500 mensen het leven gekost. Meer dan 7000 mensen zijn besmet geraakt en in het ziekenhuis opgenomen. Dat heeft de Haitiaanse regering bekendgemaakt. De bacterie veroorzaakt sinds de uitbraak een paar weken geleden elke dag zo'n 30 doden en 400 ziekenhuisopnames. Na de verwoestende aardbeving van begin dit jaar wonen veel mensen nog steeds in tentenkampen. Ook is er een gebrek aan schoon drinkwater, wat heeft geleid tot de cholera-uitbraak. Intussen is ook orkaan Thomas gedeeltelijk over het land getrokken. De schade die de orkaan heeft aangericht valt mee. Wel zijn er zes doden gevallen door het noodweer. Het weer langs de kust nog een enkele bui. Overdag vooral in het noorden zon, in het zuiden kans op regen.